Ook is niet bekend of de onderhandelingen in Istanbul later verder gaan. In Londen is net een herdenkingsdienst voor de overleden prins Philip geweest. Voor het eerst in vijf maanden zagen de Britten Queen Elizabeth weer eens in het echt, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Ze is echt maandenlang binnen het huis gebleven, binnen het paleis gebleven. En er zijn grote zorgen over haar gezondheid. Ze beweegt erg moeizaam. En volgens bronnen uit het paleis is de, is de koningin vastberaden dat ze niet in een rolstoel gezien wil worden. En daardoor worden er nu allerlei andere oplossingen bedacht met golfkarretjes en kortere looproutes die haar sneller naar haar stoel konden leiden in de kerk. De man van Queen Elizabeth overleed vorig jaar, maar door corona konden toen maar 30 mensen bij de uitvaart zijn. Ook prins Andrew was trouwens bij de herdenkingsdienst. Hij verschijnt bijna nooit meer in het openbaar sinds een zaak rondom seksueel misbruik. Er moeten de komende jaren veel meer vrouwelijke militairen, mariniers en piloten bij Defensie werken. In 2030 moet 30% van alle werknemers daar een vrouw zijn. Nu is dat nog 16%. Volgens staatssecretaris Van der Maat van Defensie is dat te weinig. En een kleine controverse in het Groningse Westerwolde gisteravond. Na 18 jaar nam raadslid Gerard Heijnen afscheid. De raadzaal stond vol met fotografen, want hij kreeg als verrassing een lintje van de burgemeester. Maar nou ja, luister zelf maar. Gerard, bedankt voor je inzet in al die jaren. En van harte gefeliciteerd met je onderscheiding. Ik denk dat je een probleem hebt, ja. We hebben een bonnetje bewaard. Ja, hij heeft het lintje dus geweigerd. Hij is wel blij met de waardering, maar zo'n lintje, dat hoeft echt niet. Het is een erkenning, maar ik voel dat niet eh, voor mezelf als een erkenning op een gegeven moment. Dat is een, eh, ja, een symbool waar ik zelf persoonlijk niet zo van hou. De burgemeester zegt dat ze mensen in zijn omgeving hebben gepolst of hij zo'n lintje wilde. Blijkbaar dachten die van wel. Het weer, een bewolkte dag. In het zuiden af en toe regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen opnieuw veel bewolking, wat zon, beetje regen en nog een paar graden kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een kapotte auto zorgt voor verdraging op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij afrit Zaanstad-Koog is de rechte reishoek dicht. Momenteel is de extra reistijd ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 There she goes again, the dope is Ethiopian. In other words, she came to explode in the pole. like sodium or Kevorkian. Can't tell if she's cuckoo or quirky when asked her, her name and she said, call me 10. kleine vriend. Je bent veel meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. Zoals je klaar staat, grote broer. Bloed is bloed, geen gauw Bündnis. when I was a lad. Your face is just beaming. Your smile got me boasting, my pulse roller coaster Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you.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 oh, what you gonna do? get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it.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 Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en eit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt allerliefste sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de pof, want met alle respect. Ik altijd niemand, en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Oh. Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op Misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen Doe dit normaliter nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog. Je had me bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja ik was verkocht bij de eerste Hallo trap, mijn hij en het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek, zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij, hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit de sloven, doe dit normaal en nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog nog.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 She plays tough, but deep down she's gentle. It ain't hard to read the signs. This girl hangs like great instrumentals. Well, here's an acapella of mine. Girl, would you like a drink with me? Don't mind, can I talk to you?